De nieuwe informateurs Roosentaal en Wallagen voeren op dit moment gesprekken met de fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. De informateurs hebben de opdracht te werken aan een Paars Plus kabinet. Volgens de vorige informateur Cenk Willink doet zo'n coalitie op dit moment het meeste recht aan de verkiezingsuitslag. Omdat die partijen bij de verkiezingen bij elkaar 16 zetels winst hebben geboekt. De fractievoorzitters hebben afgesproken dat ze terughoudend zullen zijn met tussentijdse mededelingen. Femke Halsema van GroenLinks is gestopt met twitteren. De Britse koninklijke familie heeft vorig jaar minder kosten gemaakt dan het jaar daarvoor. Er werd ongeveer 46 miljoen euro uitgegeven en dat is volgens Buckingham Palace een daling van bijna 8 Er worden op het paleis al een tijdje geen nieuwe medewerkers meer aangenomen. Eerder dit jaar werd bekend dat het Britse koningshuis het duurste is van Europa. Het Nederlandse koningshuis staat op de tweede plaats en kost bijna 40 miljoen euro per jaar. In de Tour de France heeft de Fransman Sylvain Chavanel de gele trui overgenomen van Fabian Cancellara. Chavanel won de rit naar Spa in de Ardennen na een lange vlucht. Op zo'n 30 kilometer van de finish was er een valpartij in het peloton... waardoor de favorieten in verschillende groepen terechtkwamen. Om nog onduidelijke redenen deed het peloton het in de laatste kilometers kalm aan... en er werd niet gesprint voor de tweede plaats. De halve finale op het WK voetbal tussen Nederland en Uruguay morgen wordt gefloten door de Oezbeek Rafshan Irmatov. Hij leidde eerder de kwartfinale van Duitsland tegen Argentinië en de openingswedstrijd tussen Zuid-Afrika en Mexico. In diverse grote steden in Nederland kunnen mensen de wedstrijd morgenavond buiten volgen op grote schermen. In Utrecht worden geen grote schermen geplaatst, maar de gemeente neemt wel maatregelen om de Oranje-fans na de wedstrijd ruimte te geven om feest te vieren bij een overwinning. Het weer af en toe zon in het oosten, kans op een bui.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 hard to catch the wind and bend it to your will. Even though it's hard to know just how the story ends, the road is long and it takes its time on that. from the stone. Maybe I'll be whole again one day. Lay me down, lay me down. Maybe I'll be whole again. Lay me down, lay me down. somewhere between heaven and hell. My soul knows where it's been. I want to feel my spirit lifted up and catch my breath sand from the stone.